Jordania koopt alle aandelen van de Arnhemse Club voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. Marep Jordania is oud-speler en oud-voorzitter van FC Dynamo Tbilisi. Ook is hij voorzitter geweest van de Georgische Voetbalbond en bondscoach van het nationale team. De miljardair is omstreden. en staat bekend als iemand die het niet zo nauw neemt met de regels. Zo werd hij een paar jaar geleden opgepakt op verdenking van belastingontduiking. De 49-jarige Jordania gaat met zijn gezin in Arnhem wonen en heeft grote plannen met Vitesse. Hij wil met de ploeg binnen drie jaar Nederlands kampioen worden. Vitesse heeft grote geldzorgen. Deze zomer moest de clubleiding de selectie inkrimpen om de begroting sluitend te krijgen. Over een half uur wordt er een persconferentie gegeven over de overdame. Boeren gaan steeds zuiniger om met mest. CBS meldt dat de fosfaatbesmetting de afgelopen 20 jaar is afgenomen... en dat dat vrijwel geen gevolgen voor de oogst van de gewassen. Door strengere wetgeving moeten boeren steeds zuiniger en doelbewuster omgaan met mest. Vorig jaar bleef een kwart van het fosfaat uit meststoffen in de grond achter. 20 jaar geleden was dat nog 55 procent. Alle Nederlanders die zoek waren in het door overstromingen getroffen India zijn terecht. In eerste instantie was Buitenlandse Zaken op zoek naar 13 Nederlanders. Toen daar contact mee was geweest, bleek dat er ook nog een groep van zeven zoek was. Maar ook die is dus nu terecht. In Heemstede is een supermarkt door drie gemaskerde mannen overvallen. Ze wachten een medewerker op en bedreigden hem met een vuurwapen. Ze moest, de man moest de kluis van de supermarkt openmaken. Daarna werd hij vastgebonden en gingen de overvallers er met de buit vandoor. Het weer bewolkt enkele buien met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 19 graden in het zuidwesten en een graad of